Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gaat vandaag opnieuw naar Egypte... om een staakt het vuren in Gaza te bespreken. De VS, Qatar en Egypte treden al maanden op als bemiddelaars... in de oorlog tussen Israël en Hamas. Belangrijk geschilpunt is de Israëlische eis om controle te houden... over de grens tussen Gaza en Egypte... Ook over de vrijlating van de overgebleven gegijzelden is nog geen overeenstemming. De man die zondag met een wapen werd gezien bij de golfbaan van presidentskandidaat Trump... is in 2019 al eens onderzocht door de FBI. De inlichtingendienst kreeg toen een tip dat hij als veroordeelde pleger van een strafbaar feit een vuurwapen had. De FBI onderzocht de tip, maar sloot de zaak toen er niet meer informatie kwam. De man, Ryan Wesley Rout, verscheen gisteren kort voor een federale rechter. Hij wordt in elk geval aangeklaagd voor twee overtredingen van de wapenwet. De gemeente Stadskanaal heeft een sporthal geopend... voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Terapel. Zo moet worden voorkomen dat mensen buiten het centrum moeten slapen. De gemeente Westerwolde, waar Terapel bij hoort... had contact gezocht met andere gemeenten en met het Rode Kruis. Asielzoekers voor wie geen plek was... zijn met bussen of taxis naar de sporthal gebracht... waar het Rode Kruis 100 veldbedden heeft neergezet. Koffie is in jaren niet zo duur geweest als nu... Op de beurs in New York bereikt Arabica-bonen de hoogste prijs in 13 jaar. Het komt onder meer door de weersomstandigheden in landen als Vietnam en Brazilië... waardoor de oogst daar tegenvalt. Ook nieuwe Europese regels en het wereldwijde tekort aan containers dragen bij aan de hoge prijs. Het weer, een afwisseling van opklaring en wolkenvelden vannacht. Het blijft overal droog, het is 12 tot 14 graden.